Deksels waar de runderen zich aan konden verwonden. Ook nam de boer het niet zo nauw met de voedselhygiëne. De Friese veehouder was al eerder in overtreding vanwege het verwaarlozen van zijn vee. De dieren zijn nu overgebracht naar een opvangadres.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 Christian um, ehm, Tor Sager die is hiervoor verantwoordelijk. En nummer 1 tot en met 10 heet allemaal Nothing But Peace part 1 tot en met part 10. We gaan door met Asher Queen met zijn cd. Um, even kijken. Nou, dat staat er even... Oh ja, hier. Mystic Heart. Ja, grote letters voor me, maar goed. Um, we gaan verder. Veel luisterplezier. Ευλογή ψυχή μου τον Κύριον, Ευλογητός Κύριε, ευλογή ψυχή μου τον Κύριον, ευλογητός Κύριε, ευλογή ψυχή μου τον Κύριον, Ευλογεί η ψυχή μου τον Κύριον, ευλογητός η Κύριε. Ευλογεί η ψυχή μου τον Κύριον, ευλογητός η Κύριε. Ευλογεί η ψυχή μου I do wherever. here in the calm and the still. of my finances and my life. My life is filled with miracles, one miracle after the next. My mind is at peace, especially concerning my finances. I feel safe, confident, and at ease. I have the right people in my life I have the right people connected with all my finances. I have the right people I can trust. My money is constantly making more money. I have all the money I need and more. I am on the golden road of success. Doors fly open, gates are lifted and avalanches of abundance come to me now. God is in charge of my finances. God is in charge of paying my bills. God is in charge of all my dealings with people. God speaks through me. God speaks through the people I connect with. God thinks through me. God thinks through all the people I connect with. I speak easily, concisely, and clearly. It's easy for me to communicate, especially around money. I bring out the best in other people, and other people bring out the best in me. I feel useful. People like me, and I like other people. I feel worthwhile and confident. It is easy for me to do things very resourceful. I have all the answers because God is in charge. Whatever needs to be done, I can do it. It is easy for me to do things. It is easy for me to think clearly, especially around money. It is easy for me to put my clear thoughts into simple actions. It's easy to put my clear thoughts into effective communication. I like people, and people like me. I like what I do, and I am a great success. I am victorious and successful in everything I do. God walks before me, making easy, instant, and perfect my way. I am so happy, so filled with joy. I easily let go of the past. I easily let go of the future. Everything is perfect. prachtige muziek van Deuter. En ja, ik had, de, eh, ik had de box wat hard staan. Dat kan. Daar zit ik er zo van te genieten. Muziek van zijn cd East of the Full Moon. En dit was eh, nou, het, eh, de track met het gelijknamige, ook, die ook zo heet. Peaceful Radio, uur 1, aflevering 706, uh, zit er bijna op. En wie gaat dat afmaken? Dat is uh, Soetha. En Soetha met de cd Planet Love van uh, eh, Osho.nl.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 De Kuwaitis willen investeren in hun buurland en Irak is er veel aan gelegen de economische banden met de regio te versterken. Een belangrijk struikelblok is nog de zeker 22 miljard dollar die Kuwait van Irak wil hebben als vergoeding voor de schade die is aangericht tijdens de Golfoorlog.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 In Ivoorkust zijn drie VN-militairen gewond geraakt toen hun voedseltransport werd overvallen en geplunderd. Het zou het werk zijn van aanhangers van president Kabakbo, Die is bij de verkiezingen van 28 december verslagen door oppositieleider Ouattara, maar weigert nog steeds om op te stappen. De over